Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De is ongeveer anderhalf uur zeer slecht bereikbaar geweest. Dat was het gevolg van een DDoS-aanval. De aanval leek te zijn gericht op de NOS, maar ook andere websites van de publieke omroep hadden er last van. Bij een DDoS-aanval krijgt een computer of website zoveel bezoek tegelijk te verwerken dat er een opstopping ontstaat. De site wordt dan onbereikbaar. Wie er achter zo'n aanval zit is moeilijk te achterhalen. Het vliegverkeer op Schiphol verloopt nog niet volgens schema. Door de dikke mist van morgen zijn veel vluchten vertraagd en tientallen vluchten zijn geannuleerd. Een woordvoerder zegt dat de luchthaven er geen zicht op heeft hoeveel mensen er precies zijn gestrand en dat nog niet bekend is wanneer het vliegverkeer weer normaal op gang is. Wie vandaag moet vliegen kan het best contact opnemen met de maatschappij. Bangladesh verscherpt de veiligheidsmaatregelen voor buitenlandse burgers en diplomaten. Deze week werden twee buitenlanders vermoord. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door Islamitische Staat. En de terroristische organisatie dreigt met meer aanslagen. De politie in de hoofdstad Dhaka heeft extra mankracht ingezet op plekken waar buitenlanders wonen en werken. Donald Trump, die voor de Republikeinen wil meedoen aan de presidentsverkiezingen, wil dat meer mensen in de Verenigde Staten een wapen gaan dragen. Hij zei dat naar aanleiding van het bloedbad op een school in Oregon. Volgens Trump had de schutter kunnen worden gestopt als bijvoorbeeld leraren ook een wapen hadden gedragen. Trump heeft zelf een wapenvergunning en hij vindt dat het recht voor Amerikanen om wapens te mogen dragen niet mag worden geschonden. Op de school in Oregon werden donderdag negen mensen doodgeschoten. De schutter pleegde daarna zelfmoord. Het weer op veel plaatsen volop zon en waar die nu nog niet is breekt die later door. Het blijft droog en het wordt van 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden.